12 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Het Amphia ziekenhuis in Breda sluit zeven operatiekamers vanwege de warmte. Gisteravond viel de koelmachine uit die de kamers op een temperatuur van 16 tot 18 graden moet houden. De geplande operaties zijn verplaatst naar andere vestigingen van het ziekenhuis of ze worden uitgesteld. Er is nog wel een operatiekamer voor spoedgevallen. De koelmachine wordt vandaag vervangen. Naar verwachting werkt alles aan het eind van de dag weer naar behoren. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie is blij dat mensen in de Schilderswijk afstand nemen van de rellen van de afgelopen dagen. Hij heeft ook waardering voor het optreden van het Haagse Openbaar Ministerie, politie en burgemeester. Net als de burgemeester benadrukte van de Steur dat de relschoppers zelf niet in de Schilderswijk wonen. Morgen houdt de familie van de omgekomen Mitch Henriques een stille tocht. Die begint om half zes bij station Den Haag-Moerwijk en eindigt bij het Zuiderpark. Jos van Rij wil lid blijven van de VVD. Hij gaat in beroep tegen het besluit van het hoofdbestuur om hem te railleren. Van Rij werd uit de VVD gezet omdat hij lid was geworden van een andere partij, de Volkspartij Limburg. Daarmee heeft hij de VVD schade berokkend, vindt het hoofdbestuur. Van Rij was ook al uit de afdeling Roermond gezet. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Rij van corruptie, witwassen en verkiezingsfraude. Webwinkel weekamp.nl komt in handen van de Britse investeringsmaatschappij Apex... dat volgens het Financiële Dagblad 450 miljoen euro betaalt voor het bedrijf. Volgens het FD gaat het ze erg goed met de online kledingverkoop... maar kan Weekamp niet goed meekomen. Investeerder Apex is omstreden. Jaren geleden brachten de Britten NRC Handelsblad en de Volkskrant... in grote financiële problemen. Hittegolven zoals deze week zullen Nederland in de toekomst veel vaker voorkomen. Dat zeggen internationale wetenschappers, onder meer van het KNMI. In de beeld kwamen hittegolven met temperaturen boven de 30 graden rond 1900 ongeveer eens in de 30 jaar voor. Nu schatten meteorologen die kans op ongeveer eens in de 3 jaar. Het weer, veel zon. In het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen wordt het erg warm, 29 tot 36 graden. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, voor sommigen de laatste werkdag van de week. Het is vrijdag. Het is 3 juli vandaag. Ja. en dit is ZFM eh, Lunch op deze vrijdag. Dames en heren, welkom. Goedemiddag. Hartelijk dank aan Henny Ruk het weer voor het leuke eh, Watertoren sportprogramma met veel enerverende leuke dingen erin. Leuke gasten ook. En eh, nou ja, nee, dan mag ik het weer gaan doen. Nou, ik, wij natuurlijk. Want ja, ja, ja, want tegenwoordig heb ik weer een uh, lieftallige assistent op de, op de vrijdag. Ja. Een hele lieftallige assistent. Ze rent nu naar de stoel hallo, <laughs> dat ben ik hoor. Ben er voor je regelen, hè? Ja, ja, ja, je moet van alles doen, hè. Als je <laughs> assistente bent van dit programma. Oh, jongen, jongen, ja, dat, is, uh, dat begint om werken te lijken. Nou, toets zit tegenwoordig bij mij op vrijdag, dames en heren. Daar ben ik ontzettend blij mee, want ik zat hier altijd vrijdag alleen. En het was oh. zo eenzaam. Oh. Het was zo eenzaam. Zielig. Maar tegenwoordig is het programma weer elke dag voorzien van een leuke sidekick. Op maandag Dolly, op dinsdag Imka, op woensdag Angela, op donderdag Dolly en op vrijdag Toet. Dus we zitten elke, elke dag zitten we, hebben weer een leuke assistent in dit programma. Ja. Nou, we gaan vandaag doen. We hebben straks, we hebben niet, het is niet zo druk als op woensdag hoor vandaag. Dus dat oh. geldt oh. alweer. Zeker. we hebben vandaag het regionieuws. Oh, dat is eigenlijk het enige voor jou vandaag. Ah, en als, als, alles mee zit, dan hebben we natuurlijk ook nog over de weekendagenda met Joop van Es. Maar dat... Uh, ja, nou, we zien het allemaal wel. Nou, we zullen wel zien, toch? Ah, misschien verzinnen we nog wel een nieuwe leuke rubriek wel, of zo. Ja. ja. goed. De, 30 seconden van de groot. Nee, uh, Toet. <laughs> de 30 seconden van Toet. Ja. <laughs> <laughs> Hallo fans. Ja, die kan ik vast. Hallo. Hallo fans. <laughs> nou, we gaan eh, gewoon even lekker eh, muziek draaien. En zo een beetje zomers, hè. Want het is eh, prachtig weer buiten. Het is goddank niet zo heet als, als gisteren en eergisteren. Maar morgen, dames en heren, nou, dan staat je wat te wachten, hè. Want het gaat... als het, als het tegen zit, gaan we naar een all-time hitterecord toe worden. Ja, daar moet je eens over nadenken. Dat is niet hier hoor, in Zandvoort. Hier in Zandvoort blijft het lekker. Maar in het zuiden kan het zomaar eens naar de 39 graden het is gewoon alsof je koorts hebt als je buiten loopt. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat we op Zandvoort wonen, echt waar. Ik heb ooit eens meegemaakt, en ik, dat zal ik je vertellen. Ik heb ooit een keer meegemaakt dat ik vakantie was op, op Rodos. Ja. En daar heb je een stadje, dat heet Lindos. En dat is zo'n stadje waar dan nog zo'n eh, ruïne staat van een, van een oude acropolis. Hè? Ja. En daar kon je dan naar boven toe lopen. Je kon ook met een ezel gaan, maar ja, dat wilde ik die ezel niet aan <laughs> Mijn gewicht. Maar, dus ik, ben, ik ben naar boven gelopen. En toen kwam ik op een gegeven moment in een straatje. Daar was het helemaal windstil. Er kwam geen zuchtje wind. Oh. Alleen de zon. Precies. En daar hing een thermometer. Rijden waar die op stond. Ja, tegen de 50 gokken. Nee, er rood dik overheen. 55 graden. Echt waar? Maar dat was dus echt... Koopje, dus- de, toch? Ja, de keihard op. En witte huisjes natuurlijk. Ja. En geen zuchtje wind. Oh, nou, dat... Uh, eh, poe. Dan moet je wel even een paar keer extra ja, dat zou gek worden hoor. Dat is echt niets voor mij. Nee, nou ik ben er ook gauw weer uitgelopen. Want uh, even verder was het dan weer open, of, eh, open weg. <laughs> en daar voelde je dan de wind weer een beetje. Heel slim. Ja hey, maar eh, we gaan eh, lekkere muziek draaien. Ik heb een leuke eh, leuke klaarstaan. Ik heb een paar hele leuke platen klaarstaan. Lekkere zomerse hits en zo. Ja, een paar zult u misschien nog herkennen van gisteren. Want er ging iets mis met mijn playlist. <laughs> Dus hij had alles van gisteren weer geladen. <laughs> nou, ik heb het maar laten staan. Want ik denk, we zien het allemaal wel.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 Vorig jaar had hij ook zo'n zomerhit. Daar weet ik de titel niet meer van. Ben ik gewoon kwijtgeraakt. Ja. Alzheimer Light zeker of zo. Eh, heb zo een leuke 3 in 1. Trouwens ook. Uh, maar we gaan eerst nog eventjes naar uh, Clean Bandit zometeen.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 Ik ben benieuwd of hij vanmiddag eh, volkomt in de Euro Breakdown. Straks om drie uur met Maurice Mulder natuurlijk. Jawel. Woehoe. Drie in één. Vandaag met The Loving Spoonful. Cause I didn't feel a drop till the thunder brought us to some more. 1. It's really true how nothing matters No mad, mad world and no mad hatters No one's pitching cause there ain't no batters in Coconut Grove. Don't bar the door, there's no one coming. The ocean's roar will dull the drumming of any city thoughts or city way. The ocean breeze is cool, my mind. The salty days are hers and mine just to do what we want her. Tonight we'll find a tune that's ours, and softly she will speak the stars until sunup. It's all from heaven, someone knowing just which way your head is blowing, who's always warm like in the morning in Coconut Grove. ocean breezes cool my mind. The salty days are hers and mine just to do what we wanted. Tonight we'll find a doom that's ours, and softly she will speak the stars until sunup. It's really true how nothing matters. No mad, mad world and no mad hatters. No one's pitching cause there ain't no batters in Coconut Grove. on the Tennessee Ant Hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, but I will. And it was Nashville cats playing cleans country water. Nashville cats playing wilds mountain dew. Nashville cats been playing since they's babies. Nashville cats get work 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play clean country water. Nashville cats Wild as Mountain Dew, Nashville Cats. Been playing since these babies, Nashville Cats. Get work before they're too picky. Ja, en dat waren ze dan. The Loving Spoonful. Met natuurlijk ook voorman John Sebastian. En we hoorden achter en volgens Rain on the Roof. Nou, daar hebben we niks mee vandaag. Want het, uh, eh, <laughs> goddank niet, zou ik bijna zeggen. Eh, geen reden. Vannacht wel trouwens. Hè. Tenminste niet hier, maar eh, in, bepaalde delen van het land. Vooral in het noorden is het behoorlijk keer gegaan. Wat betreft, wat zei je? Hebben ze flink kunnen zwemmen. Ja, nou, het heeft behoorlijk gedonderd ook, ja. begrepen van mensen uit het noorden vandaan. Dat scheen daar behoorlijk een keer aan zijn. Maar ja, hier de, dreigde het alleen maar weer. Hè. Dat is altijd zo. We zitten nou, wat dat heel in de verte hebben we dan nog een beetje horen rommelig. Ja, dat, dat, maar dat was echt heel in de verte. Ja. Nee, ik zat gisteren heerlijk gewoon in de tuin te eten. En, en eh, toen voelde ik ineens ook een paar druppels. En, ik ging gewoon kijken. En het was gewoon <laughs> straalblauwe lucht. En de ja, zon scheen. gek, hè? Ja, wij hadden precies hetzelfde. Wat echt is van, nou, het hard waaien bovenin dan. Ja. Maar echt een paar dikke druppels en dat was het dan. Ja, en toen was het weer droog. Nou, ik heb de tuin maar even gesproeid vannacht. Ja, maar het heeft wel geregend vannacht. Ja, maar niet veel. Eh, niet veel. Was niet, niet veel bijzonders. Maar goed, u hoorde dus The Love is Spoonful, Rain on the Roof... en daarna Coconut Grove en als laatste Nash... Nashville Cats. Drie lekkere muziekjes uit de ja, Flower Power periode. Want toen was deze band toch behoorlijk eh, bekend met nogmaals voorganger, eh, voorman, niet voorganger, dat is heel wat anders. Hm. Voorman eh, John Sebastian. Oké, nou nog één plaatje jongens, dan gaan we het nieuws.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 Deze nieuwe single van Magic. liedje is getiteld uh, No Way No. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar het regionieuws met onze toet. Jazeker. Vanmorgen om 10 uur zijn de kiosken geopend. Wethouder Gerard Kuipers en directeur VVV Lana Lemmens zijn blij met het resultaat. De gasten van Zandvoort en de bewoners kunnen nu lezen aan zee... leuke arrangementen uitkiezen, informatie verkrijgen... een 3D-foto laten maken, sportactiviteit uitkiezen... en een beauty eh, treatment ondergaan en beachwear kopen. Elke dag zijn ze geopend tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds. En als het heel mooi weer is, zelfs tot half 11 s avonds. Ah, dat is toch een aanwinst, denk ik, voor Zandvoort, zoiets. Ik denk het wel, ja. Maar we zullen zien, hè? het is een proef. Ehm, even kijken, het volgende item. Een man is donderdag 2 juli aangehouden in zijn woning. Rond kwart over twee s'nachts zijn de hulpdiensten gealarmeerd... voor een gewonde vrouw in een woning aan de Lorenstraat in Zandvoort. Ter plaatse bleek zij te zijn mishandeld. De vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken... maar hoefde niet mee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Zij liep vermoedelijk een gebroken neus op. Tegen de verdachte zal aangifte worden gedaan. De man werd in naastgelegen flat aangehouden... en hem zal mishandeling dan wel poging tot zware mishandeling te lasten worden gelegd. Een snorscooter met daarop twee vrouwen is donderdagmiddag onderuit gegaan op de Duinlustweg in Overveen. Rond kwart over drie middags reden moeder en dochter met de scooter vanuit de duinen toen het misging. Doordat er zand op het wegdek lag, gingen de twee tijdens het remmen onderuit. Ambulancebroeders hebben beide vrouwen behandeld aan enkele schaafwonden... en ook zij hoeft niet mee naar het ziekenhuis. Een afslaande automobiliste heeft donderdag aan het einde van de middag een scooterrijder aangereden op de kruising Zeilweg de Bilderdijkstraat. Rond kwart voor zes wilde de vrouw vanaf de Zeilweg de Bilderdijkstraat inrijden, maar zag daarbij een snorscooter over het hoofd. De jongen botste vervolgens tegen de auto aan en kwam daardoor ten val. Naast de controle, na de controle van de ambulance hoefde ook deze jongen niet mee naar het ziekenhuis. De agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. Een 58-jarige bromfietser uit Hoofddorp is woensdagavond gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeval op de zeeweg in Overveen. Hij is wel overgebracht naar het ziekenhuis. Alhoewel hij het al een paar jaar doet... is de geboren en getogen Haarlemmer Rob Zorn... pas sinds woensdag een ware media-hype. En terecht, zo vinden wij. Want een ieder die dagelijks twee uur op zijn scooter door de stad scheurt... om in de auto's opgesloten dieren uit hun benarde positie te bevrijden... verdient wel een plekje in de spotlights. Rob let vooral op auto's met ramen die aan beide kanten openstaan... en sporen van een hondentong op de beslagen ruit. Hij zegt natuurlijk tik ik niet zomaar een autoruit in. Ik kijk eerst of er sprake is van een noodsituatie. Zo ja, dan ren ik bijvoorbeeld een dekenmarkt in en schreeuw ik heel hard. Dat werkt meestal wel. De actie van Rob maakt veel los op Facebook. Tussen de hartverwarmende berichten ook negatieve reacties... zoals van mensen die een kapotte ruit niet zouden kunnen waarderen. Of dan vragen ze, en kinderen dan? Natuurlijk loop ik niet door als er een kind in nood in de auto blijkt te zitten... maar dieren zijn net zo belangrijk, vindt Rob. De redactie van CFM juicht dit soort acties toe. Je hond met deze temperatuur in de auto laten zitten is werkelijk misdadig. Dat geldt zeker niet minder voor ouders die hun kind in de auto laten zitten. We smeren je billen nog net niet in met zonnebrand... maar we zijn wel zo lief je te waarschuwen tegen al het lelijks in de wereld. Vallen, ruspen. Geloof ons, je loopt of zwemt het liefste met een grote boog eromheen. Zolang je maar niet springt, want dan is een bruggetje snel gemaakt. De politie vreest met grote vrees dat er ongelukken gebeuren bij de pieren in de Muiden als mensen er vanaf springen. In het water liggen namelijk grote betonblokken waar je je nog wel eens heel vervelend aan kunt openhalen. Of je nek breken, of allebei je benen natuurlijk. En dan vindt ook veel extra toezicht plaats bij de pier... want als die sprong eenmaal uitmondt in een bloedbad... dan mogen hulpverleners jouw resten gaan oprapen. Om dat te voorkomen deelt de politie boetes uit van 140 euro per sprong. Laat je tot slot niet misleiden dat de betonblokken niet zichtbaar zijn vanaf de kant. Want dat wil namelijk niet zeggen dat ze er niet zouden liggen.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 naar 28 elders in de regio. Kortom, prima zomerweer. Komende nacht draait de storing naar het oosten... en wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen draait hij door naar het zuidoosten... en wordt er weer zeer warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar waarden tussen de 32 en de 36 graden. In het zuidoosten van het land worden zelfs temperaturen van een graad of 39 graden verwacht. Dat zou inderdaad echt het wereld of het recordtemperatuur zijn voor ons land in ieder geval. Verder schijnt morgen geregeld de zon, maar zijn er ook wolkenvelden en rond de middaguur komt er mogelijk al tot regen en onweer. Daarna draait de wind naar het westen en gaat de temperatuur heel snel naar beneden. Aan het eind van de middag is het een stuk aangenamer met een graad of 25. Zondag blijft het weer droog en zijn er flinke perioden met zon. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt dan naar waarde omstreeks 26 graden. Dat was hem. Amazon, Nou ja, ik had hem gisteren ook al, maar goed, maakt het uit. Eh, hij stond er nog in. Eh, de zomerzon van de Makkers. En de Makkers waren toen de tijd natuurlijk het begeleidingsorkest van alle, eh, van alle artiesten. Die waren vader Abraham, oftewel Pierre Carter, de, de producer van was. Ja, dit is wel echt de zomerhit, hè, dit. Joehoe! Delicia, delicia, assim você me mata. tequila boom boom, sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a de una fiesta. Piña colada, una cerveza, tequila, tequila, boom boom boom, piña colada. una cerveza gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a hacer una fiesta. Hey, Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. Mañana tu hermana. Vine fiesta. colada, una cerveza, tequila, tequila, boom, boom, boom. Vine colada, una cerveza, tequila, tequila, boom, boom, boom. Vine colada, una cerveza, tequila, tequila. Aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo loco. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo Angus en various artists, of diverse artiesten natuurlijk. Tequila Boom Boom. Een van de zomerrits van het jaar 2015. Oeh, hoor, hoor. Nou, staan hoor. Oeh, het is toch prachtig weer. Je ogen zouden er moe van raken als je naar al die mooie vrouwen moet kijken die schaars gekleed in de trein zitten, weet ik veel.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 Are you ready, boots? Start walking. the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. time. do not you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a, a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. weet eh, eh, dat ze ook een hit hadden in de film Fifty Shades of Grey... Eh, dan, voel je al een beetje welke kant het op gaat natuurlijk. Maar goed, dit was The Weekend. En dat is het ook bijna, het weekend. We hebben nog een leuke plaat voor het nieuws van 1 uur. En we hebben straks een leuk nieuw item in het tweede uur. Dat kunt u straks horen. If she just would if she just would. Some sweet day. eerste formatie met eh, Paul Jones als zanger. En dat, dat heet dus derhalve Pretty Flamingo. Ja, en blijf vooral luisteren. We hebben straks een leuke aanbieding voor lekkerbekken. Ja. Nee, niet een aanbieding voor lekkerbekjes. Nee, we hebben een aanbieding voor lekkerbekken. Pakjes: Dus goed luisteren. Goed blijven luisteren. Ja, ja. Als je niet luistert, kan je het ook die aanbieding niet weten. Dus dat is heel simpel. Je moet gewoon blijven luisteren. En dan hoor je straks iets van Toet. En als je dat voor elkaar hebt... Nou. hebben we goed geregeld, hè Ruud? Dat hebben we goed geregeld. Ja. Goed, we gaan eh, op naar het eh, nieuws in het wereld, dames en heren. En een van de items zal misschien zijn dat er bij V&D eh, geen loonsverlaging komt. De mensen blijven dus gewoon hun eigen salaris verdienen. Alleen verdwijnen er dan wel 400 banen. Maar waarschijnlijk komt hij wel straks meer over in het nieuws. Ja. We gaan ons opmaken voor het tweede uur. Even een leuke conferentie uitzoeken natuurlijk.